10 uur. Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij gevechten in Nagorno-Karabakh zijn zeker 30 militairen om het leven gekomen. 12 van Azerbeidzjaanse zijde en 18 aan Armeense. Ook is een helikopter neergestort. Die zou zijn neergehaald door Armeense luchtafweer. Het conflict in de etnisch Armeense enclave laait de laatste tijd weer op. De Armeense president Sarkisian sprak van de zwaarste gevechten sinds de wapenstilstand in 1994. Beide landen beschuldigen elkaar van het schenden van het staakt het vuren. De landen vochten in de jaren 90 een oorlog uit om nagorno karabach Daarbij vielen zo'n 30.000 doden. De Belgische politie heeft tientallen betogers opgepakt, zowel in het centrum van Brussel als in de gemeente Molenbeek. Het gaat zowel om linkse antiracisme-betogers als om extreemrechtse anti-islam-betogers. In Molenbeek raakte een vrouw gewond toen ze werd aangereden door een auto. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe is. En op het Beursplein in Brussel, waar de slachtoffers van de terreuraanslagen worden herdacht, zijn zo'n 30 mensen aangehouden die tegen racisme wilden demonstreren. In Gemert in Noord-Brabant zijn bij een vechtpartij vier mensen gewond geraakt, onder wie één ernstig. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Politie heeft meerdere mensen aangehouden. Wat er precies is gebeurd kan de politie nog niet zeggen. Getuigen zeggen tegen Omroep Brabant dat er met knuppels is gevochten. Volgens de omroep zou zijn ingeslagen op twee auto's en de inzittenden. De auto's zouden tegen een lantaarnpaal zijn gereden. Een derde van de melkveehouders kan zijn rekeningen niet meer betalen door de aanhoudend lage melkprijs. Dat zegt de Rabobank. De vraag naar melkproducten is teruggelopen, terwijl de productie wereldwijd alleen maar toeneemt. Er zijn in Nederland nu 100.000 meer koeien dan vorig jaar. Maar tegelijk daalde de melkprijs tot onder de kostprijs. De Nederlandse zuivelsector heeft bovendien last van de Russische boycott van landbouwproducten uit Europa. Het weer. Vannacht trekken de buien over het land en koelt het af naar 11 graden.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 Finally starting to see. It feels more amazing the deeper we go. As long as you're here, I'm free. When the moon comes out or the sun starts shining, will you be the one that I confide in? Will you be the one that I confide in? Unknown, but it feels so right. Just take me to the other side but it feels so right, so right, so right. You take me. to see. I drew a smile on my face, the paper over me. But wounds heal when tears dry and cracks they don't show. So don't be so hard on yourself. No. On yourself. No. hosted by DJ Malzo. Wake up in the morning, I was feeling kinda cold, so I decided that I'd go and get some heat. Chopping up the wood so I can take it home with me, so I can get the fire started.